Maar nu eerst het NOM. Jobboot met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft zich voor het eerst aan het volk getoond. Vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam zwaaide hij en koningin Maxima het massaal toegestroomde publiek op de Dam toe. Prinses Beatrix introduceerde haar zoon op het balkon als de nieuwe koning. Willem-Alexander bedankte zijn moeder voor 33 bewogen en bevlogen jaren koningschap. Hij zei verder dankbaar te zijn voor de steun en het vertrouwen die hij heeft gekregen. Even later verschenen ook de drie prinsesjes op het bordes. Ze werden minutenlang toegejuicht door het in oranje kleuren uitgedoste publiek. Op de Dam waren zo'n 25.000 mensen aanwezig. Vanmiddag om twee uur wordt de nieuwe koning ingehuldigd in de Nieuwe Kerk... in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Twee republikeinen zijn kort na de abdicatie van koningin Beatrix van de Dam afgevoerd. Het zijn Hans Maassen, de campagneleider van het Nieuw Republikeins Genootschap... en de activistische studenten Joanna. Maassen hield op de Dam een protestbord omhoog... en kreeg van agenten opdracht om dat elders te doen, maar weigerde dat. Maar zojuist is bekend geworden dat de politie heeft bekendgemaakt dat de twee onterecht zijn aangehouden. Er zou door de politie een inschattingsfout zijn gemaakt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Oekraïne veroordeeld voor het gevangenhouden van oud-premier Julia Timoshenko. Het gerechtshof oordeelt dat zij om politieke redenen gevangen zit en dat er sprake is van willekeur. Timoshenko zit een celstraf uit van zeven jaar wegens machtsmisbruik. Ze zou in haar tijd als premier een slechte deal hebben gesloten met Rusland over gas, zonder dat ze daarvoor bevoegd was. In het centrum van Damascus is een bomexplosie geweest. Er zouden zeker vijf doden zijn. De explosie was in het district Marié, vlakbij een oud treinstation en het oude ministerie van Binnenlandse Zaken. Kort na de explosie was geweervuur te horen. Gisteren overleefde de Syrische premier Halki een aanslag op zijn konvooi in Damascus. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Het weer overal droog en geregeld zon, vooral in het noorden. In het zuiden bewolkt, temperatuur 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuiden. Dit, dit is John van de ANWB.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 She never drinks the water, makes you order French champagne. you're doing. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.